Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse politie heeft aan het VN-kinderrechtenverdrag als ze met minderjarige verdachten te maken heeft. Dat telt Defense for Children in een rapport. Volgens de kinderrechtenorganisatie behandelt de politie kinderen vaak als volwassenen. Zo worden de kinderen na hun arrestatie te lang opgesloten en zitten ze in dezelfde cellen als volwassenen. Daarnaast worden ze niet verhoord door politiemensen en officieren van justitie die ervoor getraind zijn om met kinderen om te gaan. Volgens Defense for Children laat Nederland het opsporingsbelang zwaarder wegen dan het belang van het kind. Israël en de Palestijnen moeten binnen een maand om de tafel gaan zitten om te praten over vrede. Eind volgend jaar moet er een akkoord zijn bereikt, vinden de VS, de EU, Rusland en de Verenigde Naties. Ze kwamen met hun oproep nadat de Palestijnse president Abbas het VN-lidmaatschap had aangevraagd. Volgens Abbas is dat de enige manier om Palestina erkend te krijgen, na twintig jaar vergeefs onderhandelen met Israël. Het verzoek van de Palestijnen is kansloos omdat de VS zijn veto zal gebruiken. De Israëlische premier Netanyahu zei in zijn VN-toespraak dat alleen directe onderhandelingen met Israël tot een Palestijnse staat kunnen leiden. Hij wil daar direct mee beginnen, zei hij, maar hij waarschuwde dat het verlaten van bezet gebied kan leiden tot een militante islamitische storm. In Heerhugowaard zijn 40 woningen ontruimd geweest vanwege een grote brand. Het vuur brak uit op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er was op dat moment niemand aanwezig. Waarschijnlijk is de brand ontstaan na een explosie. Buurtbewoners hoorden een knal en de pui van het appartement is eraf geblazen. Zes woningen raakten zwaar beschadigd en zijn onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden ergens anders opgevangen. Niemand raakte bij de brand in Heerhugowaard gewond. Het weer, op veel plaatsen ontstaat mist, die blijft lang hangen. De dag begint daardoor grijs, maar smiddags is het zonnig.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 Set the pace, I will shift the tempo. Oh, easy. Party girl, now believe me. Got your mind way too woozy. Clean it up, girl, go lose it. Got to go home now, but I'm too strong thinking is a prison. Got to break on now, breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison.